Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het vanavond weer over de coronamaatregelen. Eerder vandaag werden Kamerleden weer bijgepraat door Ernst Kuipers van de ziekenhuizen... Jaap Dissel van het RIVM en die laatste had goed nieuws. Er zijn nog zo'n 150.000 mensen besmettelijk, maar dat aantal is wel aan het dalen. Je ziet wel dat er toch een uh, knik ingekomen is en dat we duidelijk in een dalend been zijn. Waarvan we natuurlijk hopen dat zich dat eh, verder voortzet. Ook in de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. Het aantal coronapatiënten daar is aan het dalen. Die cijfers en de versoepelingen die eraan gekoppeld zijn worden op dit moment besproken in de Tweede Kamer. In een bungalowpark in het Brabantse dorpje Wernhout is het lichaam gevonden van een pasgeboren baby. Volgens Omroep Brabant werd het kindje in een vuilniszak gevonden door een voorbijganger. De politie doet onderzoek. En de politie in Groningen heeft een luchtdrukwapen ingenomen van twee studenten die roeien bij een vereniging, Gias daar. Ze stonden op de foto met in de ene hand een luchtbux en in de andere hand twee dode duiven. er was veel ophef over. Onder meer de burgemeester van Groningen noemde de foto smakeloos. En de Amerikaanse talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres stopt ermee. Na 19 seizoenen vindt ze het wel mooi geweest. Jarenlang had ze het best bekeken middagprogramma in de VS... waarin grote artiesten langskwamen. Vorig jaar had ze een Nederlands bezoek, YouTuber Nicky de Jager has been viewed more than 31 million times, and this is the first time she's sitting down and talking about exactly what happened from the Netherlands. Please welcome Nikki Tutorials. Hi, Nikki. Hello. So nice to meet you. Oh my god, it's an honor. Ellen hangt haar talkshowjasje aan de wilg omdat het haar niet meer uitdaagt, zegt ze. Het heeft volgens haar in ieder geval niks te maken met verhalen die eerder dit jaar naar buiten kwamen over racisme en discriminatie achter de schermen van het programma. Het weer nog vanavond en vannacht is het droog. Morgen begint de dag met zon, maar later zijn er wel buien. Het wordt dan zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar... Op de A10 Noord voor de Koentunnel heb je ook nog 10 minuten extra reistijd.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 said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never feel for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far problem sometimes You might say a little righteous and too proud I just wanna tonight.